een tangozanger. Augustin Magaldi. Hij smaakte de eer om de eerste te zijn die goed bruikbaar was voor Eva. Duarte. Deze nacht met zijn sterrenpracht muziek van gitaren zacht tot de morgen gloort. In de gloed van de volle maan, een wij tot in eeuwigheid. Laat ons samen. Want ik was altijd alleen, het was mijn lot naar het steen. Ik was aan op ten prooi. Maar lag die wolkenpartij van verdriet school voorbij. En het licht brak weer door. Toen ik jouw liefste zag op die stralende dag, mijn amor. Deze nacht. Deze nacht. Deze nacht met zijn sterrenpracht breng ik jou naar de hemelpoort. Klinkt muziek van gitaren